Een Nigeriaan probeerde toen op een vlucht van Amsterdam naar Detroit explosieven tot ontploffing te brengen. Door ingrijpen van een Nederlandse passagier kon dat worden voorkomen. Volgens Obama waren er genoeg achtergronden over de verdachte bekend, maar werd die informatie onvoldoende gedeeld. Hij vindt het niet uitwisselen van informatie door de veiligheidsdiensten onaanvaardbaar. De president eist dat ze nog deze week met maatregelen komen om een herhaling te voorkomen. De bestuurder van een taxibusje is gisteravond in Bokstel om het leven gekomen bij een botsing met een trein. Twee passagiers hebben de aanrijding overleefd. De 74-jarige chauffeur kwam op een overweg met de bus vast te zitten op het spoor. Vermoedelijk had het busje geen grip meer door de sneeuw. De passagiers, twee vrouwen van 19 en 21, zijn uitgestapt en hebben nog geprobeerd de taxi weg te duwen. Maar dat lukte niet. De bestuurder kon niet meer op tijd uit het busje komen. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 7 uur. Treinverkeer tussen Tilburg en Bokstel lag de rest van de avond stil. De politie heeft op internet een lijst gepubliceerd van de meest gezochte criminelen van Nederland. In eerste instantie staan er acht mannen op. Die worden gezocht voor misdrijven waarop een celstraf van minstens acht jaar staat. Onder hen zijn Dino Soerel, een drugshandelaar die ook opdracht zou hebben gegeven tot liquidaties. En Fouad El Marzouki, die wordt verdacht van de moord op twee bejaarde vrouwen. De politie hoopt dat mensen met tips komen over de verblijfplaats van de criminelen. De lijst is te zien op www.nationaleopsporingslijst.nl en via www.politie.nl. Het weer in het noordwesten nog enkele winterse buien. Minima vannacht van net onder nul in het westen tot min 7 in het oosten.